7 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 11.000. Meer dan de helft van de aanvragen kwam van mensen uit Syrië. Nog nooit kwamen er zoveel asielaanvragen binnen als de afgelopen maanden. Het oude record van ruim 5.000 aanvragen uit 1999 werd in augustus verbroken. De maanden daarna kwamen er steeds enkele duizenden bij. De Franse politie heeft een huiszoeking gedaan in Bobigny, een voorstad van Parijs. Dat meldt het Franse persbureau AFP. De huiszoeking zou te maken hebben met de aanslagen van afgelopen vrijdag. Volgens ooggetuigen zijn ook buurtbewoners door de politie ondervraagd. Het OM heeft gisteravond een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de 26-jarige Salah Abdeslam. Hij is een van de drie Franse broers die bij het bloedbad betrokken zouden zijn geweest. En Frankrijk heeft zware bombardementen uitgevoerd op de Syrische stad Raqqa, die door IS wordt beschouwd als hoofdstad van het kalifaat. Tien gevechtsvliegtuigen lieten twintig bommen vallen, meldt het Franse ministerie van Defensie. Volgens de Fransen zijn onder meer een commandocentrum, een trainingskamp en een munitiedepot getroffen. En op de G20-top in Turkije is het bloedbad in Parijs en de aanpak van terroristische groepen een belangrijk gespreksonderwerp. De wereldleiders die in Natalia bij elkaar zijn hebben een krachtig antwoord beloofd op de terreuraanslagen van afgelopen vrijdag. En vandaag is de laatste dag van de G20-top in Turkije. Johan Cruijff stopt als adviseur bij Ajax. In zijn column in de Telegraaf schrijft de oud-voetballer dat hij het gevoel heeft dat hij wordt tegengewerkt bij zijn plan Cruijff. Daarmee wilde hij de jeugdopleiding bij Ajax verbeteren. Ook heeft hij flink wat kritiek op de bestuurders van de Amsterdamse club en daarom trekt hij zijn naam van het plan af. Het weer nog vanochtend eerst droog, maar vanuit het westen kans op een enkele bui. Het wordt 12 tot 14 graden bij een matige tot aan zee harde wind. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan al heel wat files eh, vanochtend. Op de A1 bijvoorbeeld, Amersfoort richting Amsterdam. 7 kilometer tussen Muiden-Oost en Knoop het Watergraafsmeer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Amsterdam, 4 kilometer bij Dorp. A7 Hoorn richting Zaandam, 14 kilometer file tussen afrit Averhoorn en afrit Weide-Wormer. Op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Tiel-West, 6 kilometer. A15 Nijmegen-Rotterdam tussen afrit Leerdam en Hardingsveld-Giessendam, 6 kilometer. Op de A27 Breda-Utrecht tussen het Gorkum met Lexmond 6 kilometer file. De A15 Rotterdam-Europoort, dat is de rijstrook dicht bij Rotterdam-Sjalo. Staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Op de A...